Vooral onder ouderen is de sterfte toegenomen. De oversterfte ligt al sinds eind september hoger dan normaal... met in totaal 4300 extra overlijdens. Tijdens de eerste golf was die oversterfte bijna 9000. Er kunnen dit jaar veel minder coronavaccins van farmaceut Pfizer worden geleverd... dan eerder werd aangekondigd, meldt Wall Street Journal. Door een tekort aan grondstoffen zouden slechts 50 miljoen doses... van de geplande 100 miljoen doses worden geproduceerd. Voor volgend jaar staat de productie van een miljard doses van het vaccin gepland. Het vaccin van Pfizer, dat samen met de Duitse BioNTech wordt geproduceerd... kreeg gisteren goedkeuring voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. In de Europese Unie loopt het toelatingsproces nog... Het Europees Medicijnagentschap EMA verwacht dat uiterlijk 29 december afgerond te hebben. Het bestuur van Forum voor Democratie ontkent dat er problemen zijn met de ledenraadpleging over het aanblijven van Thierry Baudet als politiek leider. Wel zijn er hekpogingen ondernomen om het referendum te beïnvloeden. Maar berichten dat de ledenraadpleging daadwerkelijk is gehackt zijn volgens het bestuur onjuist. Ook ontkent de partij dat de stemming niet anoniem is. PSV heeft in de Europa League uit met 1-0 gewonnen van Granada... en heeft zich daarmee als tweede in de pool geplaatst voor de volgende ronde. Feyenoord verloor in de Kuip met 2-0 van Dynamo Zagreb. De Rotterdammers moeten volgende week winnen bij Wolfsberger AC om door te gaan. AZ maakt ook nog kans op de volgende ronde. De club speelde in Alkmaar 1-1 gelijk tegen Napoli. Het weer vannacht is bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige wind en de temperatuur daalt naar een graad of 4.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 Lean on. Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras. Porque en los ojos nos espiábamos el alma. Y la verdad no vacilaba en tu mirada. fingers, knees, and toes, my bones.